Freddy van met het NOS-journaal. Kenia komt. De 11.000 eieren bevatten de hoogst gemeten hoeveelheid fipronil tot nu toe in Europa. Dat duidt erop dat ook andere bedrijven dan het Nederlandse Chickfriend het schadelijke fipronil hebben gebruikt als bestrijdingsmiddel in kippenstallen. En dat ze dat nog steeds doen. De afgelopen dagen kwamen bij de Europese Unie tientallen meldingen binnen over met fipronil besmette eieren. Die komen uit Italië, Hongarije, Roemenië, Polen en Duitsland. De Japanse vicepremier Aso heeft weer stof doen opwaaien met een opmerking over de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een seminar over politiek zei hij dat Adolf Hitler niet deugde, maar goede bedoelingen had. Toen een storm van kritiek opstak in binnen- en buitenland trok ASO zijn woorden terug. Hij zei toen, het mag duidelijk zijn dat ik Hitler extreem negatief beoordeel en dat zijn motieven verkeerd waren. Maar het is niet de eerste keer dat ASO zulke uitlatingen doet voor zijn aanhangers. Een paar jaar geleden suggereerde ASO dat Japan het voorbeeld van de nazi's moet volgen. Ook toen corrigeerde hij later zijn woorden. En ambassades en consulaten van verschillende Europese landen zijn doelwit geweest van een aanval met een spionagevirus. Dat zegt het beveiligingsbedrijf IZ. Vooral ambassades in Oost- en Zuidoost-Europa zouden zijn aangevallen. Wat dat spionagevirus precies zoekt en of het succes heeft gehad is nog niet bekend. Het beveiligingsbedrijf vermoedt dat het virus komt van een groep hackers die banden heeft met Rusland. Het weer, het raakt overal bewolkt. Vanavond gaat het overal regenen. Morgen trekt die regen in de loop van de dag is dat weer weg. Smiddags breekt de zon door op veel plaatsen. Maar valt wel hier en daar nog een enkele bui.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 En uh, ja, uh, ja krijg gelijk weer berichtjes van, ja, van wie was dit ook alweer? Ja, ik ben lid van eh, George Camp Meeting, zo, zo, zo heette de band. En je moet nog eens even naar googlen. Zweedanus, de Zweedanus, iets, something in die area, geloof ik. Ja. Ik neem nog eventjes terug naar de jaren 60. Ja, waarom zou ik dat niet doen? Het was een mooie tijd. En wij behandelen dus eh, ja, eigenlijk alles. Alles wat gisteren gemaakt is, is van vroeger en toen was het geluk heel gewoon. de en de papa's. En eh, met dit nummer is het, ja, je hoort het eigenlijk het best als je alleen een koptelefoon opzet. Hoofdtelefoon, neem me niet kwalijk. Eh, dan hoor je de mams links en de papa's rechts. En wil je ze andersom horen, dan zet je gewoon de koptelefoon anders op. Wat maakt jou eruit? Dat had je toen, ja, toen, eh, ja, je had dus de mono, je had dus de stereo, de eerste stereo. En vooral met dit nummer is dit heel duidelijk te horen. En iedere keer dan, ja, dan geniet ik er toch wel van. Ja, Del Shannon. En eh, ik, eh, als ik dit nummer hoor, dan denk ik eh, weer terug aan mijn eerste radio. Dat was een lampenradio in die tijd. Die had ik dan <laughs> weer ergens opgescooid, zeg maar. En dan, ja, dan ging die aan en dan, wilde ik hem nog wel eens te hard zetten. En dan hoorde ik boem, boem, boem, boem En dan kwam mijn vader... ja, die man was nou één keer niet lichtvoetig. Daar kun je niks aan doen. Ik ben, <laughs> ik ben het ook niet trouwens. Maar goed, ik heb het weer van mijn vader, denk ik. En eh, die kwam er naar boven stampen en eh, die zei op een gegeven moment van... of die lampenradio eruit. Of jij eruit. Afijn, ik op mijn elfde jaar woon ik al op kamers. dat is flauwekul natuurlijk. Maar het was wel een eh, hele leuke herinnering. En ik denk er nog regelmatig en dat ik een nummer hoor van Del Kennen jullie deze nog? Nog, nog? Even want me around. And now I'm back to let you know. I can really shake them down. Daar komen de bitterballen. Do you love me? in een rockballet. Ja, ik denk dat, dat je naar het verkeerde station luistert. Want eh, je luistert naar ZFM Zandvoort met... Toen was geluk nog heel gewoon. En waarom was het heel gewoon? Het was nog één keer zo. Oh, krijg je. Dan gaat in één keer door de plaat die telefoon rinkelen. En dan denk ik van ja, in één keer ben ik weer terug bij, eh, bij de tijd dat ik bij de radiopastoraat zat. <laughs> En <laughs> Ach, ja, ik heb alles zo gedaan. Je moet toch wat, zeg ik dan maar. We gaan de weg nog eens eventjes Ken het Heat. snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go.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 Ja, het is eigenlijk niet normaal dat... Eh, ja, dat die telefoon gewoon gaat eh, terwijl je aan het uitzenden bent. Terwijl je met een zeer en zeer druk programma bezig bent. En dan pak je de telefoon. Op de eerste keer is het eh, ja, niks. Tuut, tuut, tuut. En ik denk, nou, dat is wat je noemt zinloos gebeld. Maar ja, dat bestaat ook nog. En de tweede keer gaat de telefoon weer. En dan blijkt het Joke Westra te zijn uit Canada. Uit Ontario. Wel te verstaan. We hebben elkaar nog nooit gesproken. En eh, nou, dat is de eerste keer eigenlijk. En ik vind het hartstikke leuk. Ehm, ja, ik heb wel gezegd, wil je op de radio? Nee, ik wil niet op de radio. Want eh, nee, dat zal waarschijnlijk wel belastingtechnisch zijn. Ik weet, ik weet het allemaal niet. Eh, ik zeg, maar heb je dan wel een verzoekplaatje? Want ja, daar gaat het eigenlijk een beetje om. Ook al kom je uit Canada, wel bellen voor een verzoekplaatje natuurlijk. En nou, dat hebben ze gedaan. Dus hier komt hij. Eagles. Hotel California is aangevraagd door uh, eh, Joke Westra uit Canada. Vaste luisteraar van eh, ja, de ZWM Club. Want ZWM is natuurlijk niet alleen Willem Bruijs. Het is nog een hele, een hele grote groep eh, die erachter zit met hun eigen programma's. Kijk maar eens eventjes op uh, staan al die programma's die staan daar benoemd. En je moet gewoon een keertje luisteren. Want ja, er is meer tussen Hilversum en Den Haag, zeg ik altijd maar. close. is Dust in the Wind. En eh, ja, ik denk ik bouw het maar een klein beetje af, want ik wil haar een, eh, ja, een iets ander tempo. En, eh, en waarom wil ik dat? Het is een verzoekje, die, die heb ik vanmiddag gekregen. En er was iemand die, ja, die had al drie verzoekjes opgeschreven, twee of drie verzoekjes. En op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van, nou vergeet bovengenoemde verzoekjes maar en ik wil graag dit nummer horen. En het, is een, eh, het is een nummer met een boodschap. Ik heb hem ooit een keer voor de eerste keer gedraaid. Het, eh, geloof ik tijdens de Heartbeats-uitzending. Eh, een paar maanden geleden. En dat nummer dat, ja, dat sloeg in als een bom. En vanaf die tijd ja, wordt het regelmatig gedraaid. Dit is niet zo'n hele, oude, hele oude song eigenlijk. Maar in dit geval zeg ik, dat hoeft ook niet. Vandaag ben ik gaan lopen Ik was het maanden al van plan Maar pas toen iedereen gezegd had dat het niet kon ging ik lopen Kijk me lopen toch Hier loop ik dan Vandaag ben ik gaan lopen. ik Heb de meningen geteld. En heb bedacht dat het niets uitmaakt. Ook als men niks vindt, wordt zelfs dat nog als een mening je vertelt. Vandaag ben ik gaan lopen. En waar ik loop van nu Vandaag ben ik gaan lopen. Maak me klein bij elk geluid. Ben veel banger dan ik was toen ik nog stil stond, mag zo wezen. Maar ik kom eindelijk, ik kom eindelijk vooruit. Vandaag ben ik gaan lopen, waar ik loop van nu af aan een weg. Kijk me lopen, zeven sloot hoogste bergen andersom. Ik ben hoe dan ook gaan lopen, ik zie wel Vandaag ben ik gaan lopen, omdat dat is wat ik wou. Ik heb geen idee waarom en zei dat het niet kon.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 Maar goed, ze hebben eigenlijk twee nummers gehad die hier een beetje doorsloegen. Eh, toen die tijd in de top 40 en zo. En eh, ja, ik denk dat draai ik ze gewoon allebei. Ik denk, ach, het is woensdag, hè. Woensdag haakdag. Voor de vegetarische de bloemkoldag. Maar goed, iedereen heeft zo zijn eigen feestje. Over feestje gesproken, ik ga er even iemand blij maken met een verzoekje. En de vraag was, kan die er nog tussen? Nou ja, daar maken wij gewoon ruimte voor. Ik weet niet of het al de nummers lukt. Ik heb er één nummer bij zitten. Ik hoop dat het echt lukt. En anders dan wordt er iemand heel erg boos in, eh, in het hoge noorden. Maar wij wachten rustig af. feel her gently sighing as the here comes Dave van de Moody Blues. En dat was een, eh, dat was een verzoekje, ja. We krijgen nog verzoekjes van eh, ja, de medewerkers van ZFM zelf. En dat vind ik, eh, dat vind ik toch wel leuk. En, fijn dat jullie luisteren in ieder geval, <laughs> allemaal. Ja, en nou, dan toch nog eventjes snel dat verzoekje er toch maar heen gegooid. Vandaag misschien een beetje een rare overgang, maar... Ja, ach, wat is raar, hè? We vragen gewoon aan Harold Melvin.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 En eh, ja, goede nummers worden altijd gecoverd. En ja, maakt niet uit in wat voor genre dat gebeurt. het gebeurt gewoon. Dat geldt voor dit nummer. Alleen, ja, originaliteit is het mooiste wat er is. je naar ZFM Zandvoort. Toen was het gelukkig heel gewoon met Willem Bruist. Ik probeer nog even wat eh, nummertjes toch te draaien. Want eh, anders redden we het niet met de verzoekjes. Maar ja, dan gaat het gewoon naar de volgende uitzending. Wat in het vat zit, daar kun je niet meer bij. Yeah. Ja, en zo laten we dit nummer eh, heel langzaam eh, richting eh, de klok van 10 uur lopen. Dus het laatste nummer alweer. Ik hoop dat het een beetje aansloeg. Van een nieuw concept natuurlijk. En, ja, ik ben even bij geloof afgestapt. Hè, dus mijn, mijn thema-uitzendingen, ze komen weer hoor. Wees gerust. En hoe dat in de, in de toekomst gaat. Ja, ik probeer er op meerdere dagen een programma te maken. En moet ik nog eens eventjes met mijn programmaleider overleggen en zo. Ja. Ik wil iedereen bedanken in ieder geval die geluisterd heeft. En eh, die heeft meegewerkt om eh, ja, toch een mooie lijst te maken. Want dat hebben jullie toch wel zelf gedaan. Met name de mensen van eh, de Challenge. Dat is de pagina op Facebook. zoek hem eens op Challenge. En er staat er vanzelf bij ZFM. Kan niet missen eigenlijk. Een heleboel luisteraars zitten daarop bij. En met elkaar maken ze daar een bloeiende site van. Ik vind het helemaal geweldig. En daar haal ik ook heel veel muziek vandaan. En daar maak ik mijn playlisten van. Dat is het geheim eigenlijk. Ja. Nog een stukje en dan, eh, dan stop ik ermee. Je hebt kunnen luisteren naar Toen was gelukkig heel gewoon.